Mariette Krol met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil nu echt snel van het leenstelsel voor studenten af. Aan het eind van de algemene politieke beschouwingen... werd een motie om het leenstelsel te vervangen door een basisbeurs... met algemene stemmen aangenomen. Alle fracties stemden voor, ook die van de regeringspartijen. De afgelopen kabinetsperiode stond in het regeerakkoord nog... dat het leenstelsel niet zou worden gewijzigd. Maar alle fracties vinden dat het niet goed heeft uitgepakt... Studenten hebben tegenwoordig na hun studie een gemiddelde schuld van zo'n 25.000 euro. Een groot deel van de Kamer steunde ook een VVD-motie... waarin 2 miljard euro aan extra investeringen staan. Voor de gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing... wordt 500 miljoen vrijgemaakt. Woningcorporaties zouden daarmee moeten investeren in lagere huren... onderhoud en nieuwe woningen. Ook 500 miljoen is voor de lonen van leraren in het basisonderwijs. En verder is er extra geld voor defensie, de politie en de BOA's... en voor compensatie van de hogere energierekening voor burgers. De commissie die de bestorming van het Capitool in Washington onderzoekt... heeft vier adviseurs en medewerkers van oud-president Trump gedagvaard. Onder meer voormalig stafchef Mark Meadows... en oud-adviseur Steve Bannon moeten de commissie volgende maand uitleg geven... over hun rol tijdens de bestorming. Ze hadden contact met Trump toen honderden aanhangers het Amerikaanse regeringsgebouw met geweld binnendrongen. De voormalige Catalaanse, Catalaanse leider Puigdemont is aangehouden op Sardinië. Tegen hem liep een internationaal arrestatiebevel op last van het Spaanse Hoge Rechtshof. Dat wil Puigdemont vervolgen voor het organiseren van een referendum in 2017 over afscheiding van Catalonië van de rest van Spanje de Puigdemont was op Sardinië voor een culturele bijeenkomst...